Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. China is opnieuw bezig met militaire oefeningen rond Taiwan. 70 Chinese toestellen vliegen rond het eiland en er liggen 9 oorlogsschepen in zee, vertelt deze Amerikaanse verslaggever. Today China launched new military exercises taking aim at pro-independence forces in Taiwan. Warplanes and ships cross the unofficial line in the Taiwan Strait, dividing the Chinese mainland and the island. De Chinese vliegtuigen en schepen zijn dus al over de niet-officiële grens in zee gegaan. Peking vindt dat Taiwan eigenlijk bij China hoort, maar veel westerse landen zien dat niet zo. Deze week had de president van Taiwan een ontmoeting met een belangrijke Amerikaanse politicus. En China vindt dat Amerika op die manier olie op het vuur gooit en is daarom met de militaire oefeningen begonnen. In Oost-Soeburg in Zeeland is een man vannacht zwaar gewond geraakt na een politieachtervolging. Agenten wilden de man van 22 laten stoppen, maar hij ging er vandoor. En in die achtervolging verloor hij de macht over het stuur en raakte ook een lantaarnpaal. De man ligt nu in het ziekenhuis. Bij een Duitse natuurbeschermingsorganisatie is een afgesneden wolvenkop achtergelaten. En door wie, dat weten we nog niet. Mogelijk is het de kop van een wolf die eind vorige maand 10 kilometer verderop werd gevonden. Net als in Nederland is er ook in Duitsland veel discussie over de wolf. Want het beest duikt op steeds meer plekken op. Maar omdat hij beschermd is, kan er weinig aan gedaan worden. Voor het doden van een wolf staat trouwens een straf van 5 jaar cel of een boete van 50.000 euro. En nog een klein weekje wachten en dan is het zover. Dan gaat de droom van Damien van 14 in vervulling optreden samen met Mart Hoogkamer. Ik denk dat ik zelf wel kippenvel krijg voor zoveel mensen. En dan uh, ja, lopen we op het podium uh, samen met Mart. En hoe dat dan klinkt? Je krijgt me niet kapot. In Ahoy is wel leuk om een feestnummer te doen, maar dan kan je niet echt jezelf, hoe noem je dat, laten zien zo. En samen met hem dan dat liedje zingen, ja, dat is vet. Hoogkamer nodigde Damien uit in het SBS-programma Ministars. Komende zaterdag in Hoi gaat het gebeuren. Ik ga zwemmen in elkaar dilemma. Krijg je nog het weer op steeds meer plekken. Klaart het op. Vanmiddag soms een wolkje en soms een zonnetje. En het is niet koud met een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén opvallende file in Noord-Holland. Die staat op de N208 als richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 staat 3 kilometer file.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 just recalling understand van Zandvoort, op 106.9 CFM clever in the world. She's a 9, a 10, a twenty, fifty. She's bittersweet and a taco treat. She's great. And I like it. She's strange, Just the way she is. Walking down the avenue.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 should not darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm there with you. fine with you.